Lot met het NOS Journaal. De zoektocht naar de vermiste Anne Faber heeft vandaag niets opgeleverd. De politie is gestopt omdat het te donker wordt. De zoektocht concentreerde zich vandaag in en om Huis ter Heide bij Zeist... waar eerder haar jas en mogelijk ook haar fiets en rugzak zijn ontdekt. De politie kreeg hulp van vrienden en familie van de vermiste Faber... en ook vrijwilligers van het Rode Kruis zochten mee. Morgen gaat de zoektocht verder. Ruim 100 bedrijven en mogelijk ook particulieren hebben de afgelopen maanden met grit gewerkt waar mogelijk asbest in zit. Het grit wordt gebruikt bij het stralen van bijvoorbeeld metaal om het roestvrij te krijgen. De fabrikant, Eurogrit, is een terugroepactie begonnen vanwege het asbest. Dat grit is onder meer gebruikt bij Tata Steel in IJmuiden en bij het afvalenergiebedrijf in Amsterdam. Delen van het terrein bij Tata Steel zijn afgezet. De politie is nog bezig met onderzoek naar de aanrijding in Londen vanmiddag. Meerdere mensen raakten gewond toen een auto op ze inreed. Het gebeurde op de stoep voor het Natural History Museum. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. De Londense politie heeft één verdachte opgepakt. Wat hij met het incident te maken heeft is niet duidelijk. De PvdA roept linkse politieke partijen, de vakbeweging en maatschappelijke organisaties op om gezamenlijk te strijden tegen de plannen van het nieuwe kabinet. De partij blaast daarmee het plan voor een linkse samenwerking nieuw leven in. PvdA-leider Ascher vindt het nodig om tegenwicht te bieden tegen de nieuwe coalitie. Hij zei op het partijcongres, het is ieder voor zich en God voor ons allen. Ascher is zeer kritisch over de uitgelekte afspraken zoals de verhoging van de BTW en de lastenverlichting voor bedrijven. Het weer dan nog. De hoeveelheid regen neemt af in de komende uren. Morgen nog een enkele bui, maar ook wat zon.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 Ik had het partij stress, jongen. Oh, de gameknop die zonder Maar we zijn er weer, week 7, jaargang 1, bij de Euro Breakdown. Welkom, welkom, welkom, welkom. Jongens, jongens, jongens. Ja, vorige week eh, waren we er natuurlijk niet. Was er een, eh, ja, een, eh, werd, de Bob non-stop ingezet voor ons. Maar we zijn er weer, nogmaals, week 7. We gaan weer verder met de Euro Breakdown. We hebben wel eens maar 10 minuten minder uitzendtijd. Maar dat betekent niet dat we het niet minder leuk gaan maken. We gaan uh, terug naar een artiest die al een tijdje, ja, waar, waar, ik al een tijdje geen top 40 hit meer van heb gehoord. En dan heb ik het over niemand minder. Oh, je die, Louis. En onze eigen Chris Brown, Questions. From the moment you was dancing in the party, pushing out on me, giving everything, you're giving everything tonight. And if you thought you could get away from me, and get away from me, girl, cause I'm dangerous. That boom boom sound like angel dust. Girl, let me hold ya. Put me ting all around ya. Make me feel like I own ya. Kill it boom like a warrior. Hit the boom like. Girl, I got a question for ya. Can I get an answer? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Girl, I got a question for ya. Can I get an answer? hoorde tussentijd hoorde je Chris Brown met nieuw nummer Questions. En je hoort dat hij wat, eh, wat invloeden heeft eh, van andere nummers weliswaar eh, een beetje gejat. Maar dat mag de pret niet drukken. Ja, zoals ik net ook al zei, het was even een, een stressbende hier. Want <laughs> ik kreeg geen geluid. En dat zullen jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben. Dus ik heb Bob non-stop nog heel even 10 minuten laten opvangen van de Euro Breakdown. Maar nogmaals, daar zijn we weer. Jaargang 1, week 7, de Euro Breakdown. De lijst der lijsten. We gaan weer lekker van start deze week. Chris Brown Questions. En ehm, we gaan eens even wat eh, dieper in de biografie van onze uh, artiest duiken. Want wat weten we nou eigenlijk over hem? We weten dat hij in 2005 eh, zijn eerste single heeft gemaakt, Run It. Dat was al echt een broekie, volgens mij een jaar of 16 dat hij toen was. En hij heeft dat nummer samen met Jules Santana opgenomen. Het werd eh, direct een hit in Nederland en heeft daar ook eh, in de top 40 ook de 11e plaats bereikt. Ruim twee jaar later kwam er, in ieder geval kwam er met het, de alarmschijf With You, een opvolger. Ook Forever, dat op zijn tweede album exclusief stond, kwam in de top 40 terecht. In 2008 scoort hij samen met Jordan Sparks zijn eerste top 10 hit met No Air. Begin 2009 raakt Brown in opspraak als hij zichzelf aangegeven bij de politie voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin Brianna. Ja, hij heeft eh, wat losse handjes eh, gehad. Eh, en ik kan je ook wel vertellen dat geen enkel radiostation in Nederland toen nog een nummer van hem gedraaid heeft. Dus een soort van boycott is dat eigenlijk geweest. Maar in 2011 heeft hij een succesvolle comeback gemaakt met het nummer Yeah. En dan is dat ook gelijk de, zijn vijfde hit in ons land die de top 10 bereikt. En daarna scoort Brown geregeld hits. En in 2013 is Fine China zijn elfde hit. Na dik twee jaar is Pun zijn volgende succes in ons land. De track die hij samen met Pitbull maakte wordt in 2015 zijn zevende alarmschijf. In de zomer van 2017 eh, gebruikt hij de nummer 1 hit van Kevin Little, eh, Turn Me On, als basis voor de single Questions die je net hebt gehoord. Ja, dus wat ik ook al zei, hij eh, heeft verschillende invloeden. Ik, ik, hem, ik had hem van de week donderdag heb ik hem voor het eerst heb ik hem gehoord. Dat ik zag dat die hij eh, vers eh, de lijst binnen was gekomen. En ja, om even te kijken waar hij nu staat, eh, nu we het er toch over hebben. Hij is van plek 0 naar plek, 8, plek 38 binnengekomen. Dus we gaan het meemaken. Justin Bieber heeft natuurlijk een paar weken terug ook gehad. Uh, vrij laag binnenkomen, maar uiteindelijk zeer hoge noteringen gehad. Ook in de Euro Breakdown. We gaan sowieso dit eerste uur gaan wij luisteren naar ja, de wat nieuwere nummers. Die zijn ja, in ieder geval binnengekomen. En eh, daarbij mag eh, ja, onze grote vriend uh, Niall Horn niet ontbreken. Niall Horn, voor de mensen die hem ja, misschien niet kennen. hij is in, al vanaf 2010 is hij al actief. Hij heeft toen auditie gedaan voor de, de Britse X-Factor. En Cheryl Cole en Katy, Katy Perry die hebben heel erg getwijfeld aan zijn kwaliteiten. Ehm, maar uiteindelijk mocht hij toch naar de volgende ronde. na het bootcamp werd hij in een groepje gezet met Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson en Zayn Malik. Ja, en die kennen we allemaal wel. One Direction, One D, One Life, One Love. In 2015 kon de groep een pauze aan waarna iedereen zijn eigen weg inslaat. Na Hoorn tekent een platencontract bij Capitol Records... waar aan het einde van zijn eerste, eh, ja, zijn eerste eind september zijn eerste solo-single This Town verschijnt. En uiteindelijk 25 weken in de top 40 weet te verblijven. En eh, ja, na Hoorn, we hebben al een aantal nummers eh, hebben we van hem hebben we gehoord. Ik ben, ik ben benieuwd wat jullie van, van deze vinden. Het is een uh, wat, wat, ja, wat, wat rustiger, uh, wat, wat rustiger dan, uh, dan wij onze Chris Brown net hadden. Maar ik denk zeker dat hij hier thuis hoort. Um... We gaan luisteren naar Hoorn deze week op plek 29. Too much to ask. Only yesterday we were on the run. You smiled back at me and your face lit up the sun. Now I'm waiting here for someone. And oh, love, do you feel this rough? Why is it only you I'm thinking of? My shadows dancing without you for the first time my heart is open You walk right into me. first time it too much to ask? That's all I'm asking. Is it too much? Ja, is het te veel om te vragen, te veel om te vragen. Ik moet wel zeggen dat eh, de leden van One Direction denk allemaal wel eh, hun successen wel behaald hebben. Ehm, ja, we gaan door naar eh, de volgende artiest. En ehm, als ik zeg ja, Stole Show, Firestone, Here For You, First Time, Raging, Carry Me. Over wie heb ik het dan? Wie weet het? Als je het weet mag je je vinger opsteken. Nou, daar steekt niemand zijn vinger op. Nou, dan wil ik het graag horen. Keigo. dan hebben we het over Keigo. En die heb ik achter eh, microfoon 2 zitten? Marloes. Marloes, gezellig dat je er bent. Ja, ik heb een keer mijn vrouw meegenomen. Het is neem je vrouw mee naar werkdag bij, de, eh, bij CFM. Hartstikke gezellig. Ze had geen oppas. Eh, ze had, geen oppas. Leuk. Ja. Maar Marloes, wat leuk dat je er bent. Ja, daarnet zei je wat anders. Ja, dat weet ik. Maar hè, gemengde gevoelens, hè. Volgende keer blijf ik weer thuis. Goed? Volgende keer blijf je weer thuis? Ja, luister ik wel weer thuis. Ja. Vanaf de bank. Nou, dit, eh, als dit nog doorgaat, wordt het een goede tijden, slechte tijden episode. Dus daar uh, eh, heel zin in. Hey, um, Keigo. Ja. Keigo heeft de ene hit naar de andere hit gescoord. En eh, staat in ons uh, al heel lang bekend. Hij heeft op 16 februari 2017 heeft het nummer In 1 Me uitgebracht. Dat is een eh, samenwerking met de altijd charmante Selena Gomez. Eh, daarmee staat hij uiteindelijk ook zes weken op de nummer 2. En opvolger wordt First Time, een samenwerking met Ellie Golding. De track wordt de zesde dance match via Stargazing. De titeltrack van zijn EP die in september verschijnt... indoseert hij de Amerikaanse zanger Justin Jessel. En ja, dan hebben we het ook al een beetje verraden. Waar gaan we nou naar luisteren? Ik weet het wel. gaan door naar Keigo, Stargazing. This week. Oh. That I should hopeless Heaven can help us when maybe she might You say it's beyond us What is beyond us The sea and the stars We've been meteoric Even before burns half as long when it's twice as bright.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 En eh, ja, we gaan eens even kijken waar we eh, ja, van het nummer 40 tot en met nummer 31 zijn gebleven. Op nummer 40 deze week is te vinden Sigala Ella Eieren met Came Here For Love. Stond vorige week nog op plek 39. Deze week op plek 39 is terug te vinden Martin Garrix en Troye Sivan met Their View. Vorige week op plaats 35, 4 plaats gezakt. Nieuw binnengekomen op eh, plaats 38 eh, Chris Brown met Questions. En deze week op plek 37 vinden wij Major Lazer featuring Travis Scott. Camilla Cabello met No No Better. Vorige week op plaats 34. Plek 36 wordt vastgehouden door DJ Khaled met, eh, met Rihanna en Bryson Tiller met Wild Thoughts. Op plek 35 vinden wij Rudimental featuring James Arthur met Sun Comes Up. Heeft wel een flinke daling gemaakt. vond vorige week nog op plek 29. En op plek 34 deze week staat David Guetta featuring Justin Bieber met To You. Vorige week nog terug te vinden op plek 31. Of vers binnengekomen op plek 33 is Kaigo featuring Justin Jesso met Stargazing. En op plek 32 vinden wij Jonas Blue featuring William Singh Mama. Plek 31, ja, we hebben natuurlijk net naar geluisterd. Stond vorige week nog plek 28. Niemand minder dan Rita Ora met Your Song. We gaan eh, door eh, naar eh, ja, de dame die plek 30 in ieder geval nu vasthoudt deze week. stond vorige week nog op plek 23. Dus heeft wel eh, ja, uh, ja, haar dieptepuntje weer gehad. Maar wel de tweede notering in de Euro Breakdown. En over wie hebben we het dan? Over wie hebben we het dan? Taylor Swift. Ja, dat is, jouw, dat is favoriete in ieder geval, eh, artiesten, toch? Nee. Niet? Nee. Ah, nou ja. Geef nou. mij maar Katy Perry. Oké. <laughs> Nou ja, wie weet komen we nog tegen in de Euro Breakdown. We gaan eerst door naar... Taylor Swift, ready for it. zouden we bijna weer terug gaan naar Nijlhoorn. Maar die gaan we dus even lekker overslaan. We gaan door naar... French Montana, Swaley, Unforgettable. We komen zo weer terug met de Euro Breakdown. we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur. Er zit alweer drie kwartier op. Jongens en meisjes, jongens en meisjes, jongens en meisjes. We gaan straks door naar het tweede uur. Maar voordat we dat doen wil ik jullie zo nog even eh, ja, eh, voorstellen aan een, nieuwe in ieder geval, aan een nieuwe artiest. In ieder geval in eh, ja, de Het Your Breakdown lijstje, lijstje. Maar hiervoor luister je naar Skrillex Pooh Bear met Would You Ever. Daarvoor natuurlijk French Montana, Sway Lee met Unforgettable. We gaan nu door naar een artiest die ik zelf eigenlijk niet zo heel erg goed ken, moet ik bekennen. Ehm, ja, zijn echte naam is eh, Sir Robert Bryson Hall. En hij groeide als kind op van verslaafde ouders en begon als puber dus al te rappen. Later krijgt hij stapels met beats om zijn raps te schrijven. Dat doet hij dan alsnog Psychological, waarmee hij later als openingsact mag optreden voornamelijk... Huh? <laughs> Pitbull, Method Man en Ludacris. Eind 2010 brengt hij als Logic zijn eerste mixtape uit. Ruim twee jaar later tekent hij een platencontract bij Def Jam... die hem dan mee laat gaan op tournee met Kid Cudi en Big Sean... Overigens, fun fact, Kid Cudi is gestopt natuurlijk. Die heeft het nummer met eh, David Guetta heeft hij gehad, Memories. Hij is gestopt omdat de faam hem te veel werd. Maar terug naar de eh, Sir Robert Bryson ook wel beter bekend als Logic. Net een jaar na de release van zijn debuut eh, met The Incredible True Story op 13 november 2015 eh, op zijn tweede album. In 2016 werkt hij mee aan de soundtrack van Suicide Squad op de track Sucker for a Pain. zijn eerste succes zien we in ons eigen land in een samenwerking met Khalid en Alicia. En daar gaan we nu naar luisteren. Daar gaan we nu naar luisteren, zou je toch zeggen? dat doet de op het gewoon niet. zender met de allergrootste Europese hits. Logic, Alessa, Clara met Khalid. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. I just wanna die today. I just wanna die. think they know it. I've been praying for somebody to save me. No one's heroic in my life, don't even matter. I know it, I know it, I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Where you been? Where you at? What's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine. I've been on a low. I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die today. You don't gotta die. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die. Now let me tell you why. It's the very first breath when your head's been drowning underwater. And it's the lightness in the air when you're there chest to chest with the lover. It's holding on though the road's long seeing light in the dark gets things. And when you stare at your reflection, finding hope in who it is, I know that you'll thank God you. I know where you've been, where you are, where you're going. Yeah. I know you're the reason I believe in life. What's the day without a little night? I'm just trying to set a little light. It can be hard so hard. But you gotta live right now. You got everything to give right now. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine on some fake love. Coke is a bottle of wine. But drink with you all damn night. Not trying to trade up. if we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say, hey, man. Do you remember dancing The parties out in the yard? We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. Cause oh, we had some new love. Broke is a bottle of wine. Ooh, a drink with you all down. We'll bring Ja, Rich Love. One Republic, Fishing Sheep. Jongens, jongens, jongens. We zijn er alweer bijna. Nog minder dan 7 minuten. Dan zijn we er. Waar? aan het einde van het eerste uur. Maar ah. niet getreurd, we hebben nog een tweede uur. We nemen even kort even door de nummer 30 tot en met 21. Eh, we hadden op nummer 30 deze week eh, Taylor Swift met Ready For It. Vorige week nog op plek 23 te vinden. Nile Horn is de lijst binnenkomen storm met Too Much To Ask. Hij was vorige week nog niet te bekennen in de Euro Breakdown. Deze week op plek 29. Op plek 28 vinden wij terug Robin Schultz featuring James Blunt met OK. En deze week op plek 27 French Montana featuring Sway Lee met Unforgettable. Op plek 26 vinden wij Skrillex en Pooh Bear met Would You Ever. Vorige week stond deze nog op plek 22. Vorige week op plek 37 vonden wij, eh, eens even kijken, Logic featuring Alessa, Kara en Kelly Met hun nummer 8100. Er zit nog een hele andere nummerreeks aan vast, maar die ga ik niet oplezen flink gestegen is deze week op plek 25 terug te vinden in de Euro Breakdown. Op plek 24 hebben wij natuurlijk net geluisterd. One Republic featuring C met Rich Love. Vorige week nog terug te vinden op plaats 21. Plek 23 vinden wij, waar wij zo ook natuurlijk gaan naar gaan luisteren. Haley Steinfeld en Alesso featuring Florida Georgia Line met Let Me Go. Let It oh, Go? Let Me Go. Let It Go. <laughs> nee, niet Let It Go. <laughs> op eh, plek 22 vinden wij eh, Love met I Like Me Better. Stond vorige week nog op plek 20 twee plaatsjes gezakt. En op plek 21 Louis Tomlinson featuring Beba. Nou ja, bla bla bla. Back to you. Stond vorige week ook nog op plek 21 rotsvast. Heeft zijn plekje weten te behouden. Wie staat er op nummer 1? We gaan het horen straks in het tweede uur. We hebben nog een paar minuutjes om te spenden, om het zo te zeggen. En eh, ja, ja, jij wou niks zeggen, zei je. Joris? Ja? Ik heb een vraagje. Oh jee. Jullie jullie op eh, de Europe Breakdown eh, pagina op Facebook even doorgeven... of Mike zijn baard moet houden, ja of nee? Oh, god. Ik ben al een paar weken bezig om die baard er weer af te krijgen. en ik hoor, je, nee, dit jaar heb je ook een Facebook-actie ervoor opgestart. Ja, je hebt de likes niet gehaald. Dus eh, nee, maar we proberen het gewoon nog een keer. Zakken! Die baard, die moet gewoon weer verdwijnen. <laughs> Nou, het is vies. Onhygiënisch. Onhygiënisch. Vieser dan het toilet. Vieser dan het toilet. Ik was hem iedere dag en dan is het nog niet Wat goed. was je iedere dag? Wat, dat zei ik ook alweer. Blijf jij thuis volgende week of eh, wat doen we? Dat is kind weer thuis. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Nou, ik zal mijn dochter ook nog wel een keertje mee de studio innemen. Maar ja, maar ja, maar ja. Dus als ze Let It Go goed? Ja, als ze Let It Go zingt. Nou, dit, dit, dit, nummer komt er wel heel erg bij, eh, bij in de buurt. Dit is eh, voor mij ook weer een, eh, nieuwe artiest. Uh, Haley, stond vorige week stond zij nog op plek 27. Nu natuurlijk op plek 23. Is aan het klimmen in de lijst. Gaat zij hetzelfde doen als mijn, ja, mijn favoriet eigenlijk wel een beetje uit de lijst. Camille Cabello. Ik ben benieuwd waar zij eh, te vinden is. Ik heb haar nu nog niet gezien. Vorige eh, twee weken, drie weken terug was ze volgens mij nog ergens tussen eh, plek 35 en 40 terug te vinden. Maar ik ben benieuwd wat we gaan meemaken. Dus ja. Let it go. Ja, let it go. Ja, ja, ja. Ah, vrouwen, vrouwen en Frozen. Wat doe je dan? Aan. <laughs> <laughs> Vrouwen en Frozen, je doet er helemaal niks aan. Ze worden nog bij de handen ook.